Jelle Visser met het NOS Journaal. Het Russische staatsbedrijf Gazprom zegt dat door overmacht de gasleveringen niet meer gegarandeerd kunnen worden. Volgens Reuters gaat het om leveringen via de Nord Stream 1-pijpleiding. Die ligt momenteel stil vanwege onderhoud. Er werd al gevreesd dat Rusland dit onderhoud zou aangrijpen om de gastoevoer naar Europa verder te beperken of zelfs te stoppen. Zo'n 40% van al het gas dat Europa importeert komt via de Nord Stream 1 aan in Duitsland, waar vandaan het verder wordt vervoerd. De asielcrisis moet worden opgelost door het Rijk. Dat zegt voorzitter Bruls van het Veiligheidsberaad. Dat is het overleg van alle veiligheidsregio's. Die regio's zijn niet in staat de crisis in de opvang op te lossen. Daarom wordt de verantwoordelijkheid vanaf oktober overgedragen aan het Rijk. Dat volgens Bruls met een structurele oplossing moet komen. Hij denkt dan aan het terugdringen van kansloze asielzoekers... of het aanwijzen van grootschalige opvanglocaties. Een meerderheid in de Tweede Kamer wil dat het ministerie van Volksgezondheid alsnog het appverkeer openbaar maakt rond de mondkapjesaffaire met Siewert van Liende. De rechter bepaalde in januari al dat dat moest op straffen van een dwangsom in een zaak die was aangespannen door de Volkskrant. Maar het ministerie betaalt de dwangsom van 15.000 euro liever dan alsnog de berichten vrij te geven. De Drentse gemeente Hogeveen stopt voorlopig met het weghalen van ondersteboven opgehangen Nederlandse vlaggen. Het zou te veel voor ophef zorgen. De omgekeerde vlag is een van de symbolen van steun voor het boerenprotest. Hogeveen vroeg demonstranten vorige week om ze weg te halen omdat ze voor onveilige situaties kunnen zorgen. Omdat de vlaggen op veel plekken nog hangen kwam de gemeente daarom in actie. Dat liep uit op een opstootje bij het gemeentehuis. De gemeente zegt nu met de demonstranten in gesprek te gaan. Het weer, het blijft nog lang warm. Vannacht koelt het af naar temperaturen tussen de 16 en de 20 graden. Morgen overdag opnieuw tropisch, 35 tot 39 graden. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort, zin in Zandvoort. is Zin in ZFM. ZFM. nu de nacht. present als bruisende badplaats. Ook in de zomer. CFM. Light. Don't think I have enough. In the dark, I'm out of sparks. From the flame, I kinda lost. I'm... Almost ready to turn back now At the point of giving up Follow this broken compass down on my knees and cry And the demons that I fight Count the worries in my eyes When it all starts falling apart And you don't know just how far you should run Remember all the things that you've done Are you out of your mind? Don't you dare fall behind You worked so hard style fight you run. Remember all the Up yourself and come over here. Big and we rough, and you know we go clear. explosion like we are new. suit and ZFM, Zon, Zee, Zandvoort en Zomerhits. This is all we need to be free. so anders denken Mijn gemoed wat aandacht schenken Elke dag vol gas Kost me te veel kruim Elke dag vol gas Ik neem het leven met twee vingers op. serieus, maar soms maak ik gewoon de keus. Ze kunnen trekken aan mijn jas, toch blijf ik kijken in mijn glas. Wat is de zin van ons bestaan? Dan blijf je zitten, ga je staan. Ik neem het met twee vingers schuin, maar dat begrip is nogal ruim. Elke dag vol gas, kost me te veel kruim. Elke dag vol gas, ik neem het leven met twee vingers. Oh, oh, oh, oh, met twee vingers schuim. Oh, ik neem het leven met twee vingers, oh oh oh oh. Met twee vingers schuin, oh oh oh oh. Ik neem het leven met twee vingers schuin, met twee vingers schuin. Ik neem het leven met twee vingers schuin, met twee vingers schuin. Ik neem het leven met twee vingers. Elke dag vol gas kost me te veel kruim. Elke dag vol gas, ik neem het leven met twee vingers. Oh, oh, oh, oh, met twee vingers schuin. Oh, oh, oh, oh, ik neem het leven met twee vingers. Oh, oh, oh, oh, met twee vingers schuin. Oh, oh, oh, oh, ik neem het leven met twee vingers schuin.